Gert met het NOS Journaal. De komende jaren hebben werkgevers in de techniek, de zorg en het onderwijs... de meeste moeite om genoeg personeel te vinden. Dat voorspelt het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In totaal komen de komende vijf jaar waarschijnlijk ruim een half miljoen banen bij. Mensen met een hbo- of universitaire opleiding maken de meeste kans op een baan... vooral als ze een technische opleiding hebben gehad. Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn begonnen aan de grootste gezamenlijke luchtoefening ooit. Meer dan 200 vliegtuigen van beide strijdkrachten worden ingezet. Onder meer 12.000 Amerikaanse militairen doen mee. Zuid-Korea en de VS zeggen zich met de oefening voor te bereiden op militair ingrijpen... om vrede en veiligheid op het Koreaanse schiereiland af te dwingen. Noord-Korea ziet het als een provocatie. In Leiden heeft de brandweer een flat ontruimd met 42 woningen. Dat gebeurde nadat een gezin zich had gemeld bij de huisarts... De vier familieleden bleken koolmonoxide te hebben ingeademd. Na onderzoek bleek dat de gijzers in tien appartementen niet in orde waren. De ruim 100 bewoners mochten na controle weer hun woning in. De brandweer raadt mensen in vergelijkbare flats aan hun gijzer te controleren. In Australië heeft een parlementariër tijdens een debat over het homohuwelijk... zijn partner op de publieke tribune ten huwelijk gevraagd. Na dat aanzoek klonk er een gejuich en applaus in de parlementszaal. De partner van de politicus zei vervolgens ja. Dat antwoord is opgenomen in de notulen van het Huis van Afgevaardigden. Vorige maand stemde een meerderheid van de Australiërs voor het homohuwelijk. De regering diende daarna een wetsvoorstel in om het mogelijk te maken. Alleen het Huis van Afgevaardigden moet het nog goedkeuren. Politie en vrijwilligers hebben ook de afgelopen nacht doorgezocht naar de vermiste jongen van 15 uit Schiedam. Hij is doof en autistisch en liep vrijdag zonder jas weg van huis. Gistermiddag werd door de politie een Amber Alert uitgegeven. Mensen in de omgeving van Schiedam is gevraagd om naar de jongen uit te kijken. Het weer af en toe een bui, ook ruimte voor zon. Het is vrij zacht, 6 tot 10 graden. Ook morgen en woensdag vrij zacht en overwegend droog. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 27 files. Op deze wegen loopt het eh, goed vast. De A12 vooral vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen 10 kilometer. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. En je hebt een uur vertraging op de A28 richting Utrecht. Tussen Maarn en de Uithof staat 9 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan.